Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De 21-jarige man die eergisteren in Schiedam door een agent werd doodgeschoten... heeft even daarvoor zelf de politie gebeld met een valse melding over een beroving waarbij was geschoten. Een familielid heeft zijn stem herkend op de opname. De man had geen wapen bij zich. Opmerkelijk is dat zijn vader zes jaar geleden ook is doodgeschoten door de politie. In de Syrische stad Daraya zijn voor het eerst in 3,5 jaar weer hulpgoederen aangekomen. Een konvooi van het Rode Kruis en de VN deelt er medicijnen en babymelk uit. Daraya is een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus en in handen van rebellen. Rusland kondigde vandaag een wapenstilstand van 48 uur aan voor de stad. Na Duitsland heeft nu ook Frankrijk te kampen met overstromingen door de vele regen. De Seine is op sommige plaatsen buiten zijn oevers getreden en straten staan blank. In Parijs is nog niets ondergelopen, maar daar staat het water in de Seine wel vier meter hoger dan normaal. Promenades en wegen langs de rivier zijn afgesloten en rondvaartboten uit de vaart genomen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer roept bijna 300 auto's terug... afkomstig van een autobedrijf in het Limburgse Swalme. De voertuigen zijn mogelijk onveilig. Bij de garage zijn auto's met schade niet goed hersteld of met gestolen onderdelen. De RDW gaat auto's die eerder goedgekeurd werden nu nogmaals controleren. Op Roland Garros is tennister Kiki Bertens in de kwartfinale van het dubbelspel uitgeschakeld. Met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson verloor ze in twee sets van een Frans duo. Vanochtend was Bertens in het enkelspel wel succesvol. Ze bereikte de kwartfinale door de Amerikaanse Madison Keys in twee sets te verslaan. Het weer, er trekken buien over het land. Vooral in het zuidoosten kan het stevig onweren en hard regenen. Later in de avond trekken de zwaarste buien weg. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft de kans op een bui in het binnenland het grootst.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 Op eh, de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer. 10 minuten extra. 20 minuten vertraging op de A9 richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Beverwijk. En op eh, de ringweg van Amsterdam de A10 Noord richting de A10 Zuid tussen de knooppunten Watergaasmeer en Amstel 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat tussen knooppunt Watergaasmeer en Oostzaanewerf 11 kilometer file. Kost je een kwartiertje. A12 richting Den Haag tussen de Meer en Woerden 8 kilometer file. A15 vanuit eh, Rotterdam naar Gorkum 6 kilometer tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht.